Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een capsule van SpaceX is aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De capsule uit de VS bracht twee Amerikaanse astronauten aan boord van het station... maar ook een Japanner en een cosmonaut uit Rusland. Het was voor het eerst in 20 jaar dat een Rus meevloog vanuit Florida. Eerder leek de samenwerking tussen de Russische en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties te stoppen... na de Russische inval in Oekraïne. Maar in de zomer kwamen ze toch overeen om elkaars ruimtevaarders te laten meevliegen. De Amerikaanse president Biden verleent gratie aan iedereen die ooit een federale veroordeling heeft gekregen voor het bezit van marihuana. Het gaat om duizenden Amerikanen, zegt de Amerikaanse regering. Biden lost zo een campagnebelofte in. Ook zet hij een eerste stap richting de decriminalisering van marihuana. Volgens de president hebben zelfstraffen voor het bezit van de druk te veel levens overhoop gegooid. Minister Jesjul Gus van Justitie heeft in de talkshow op één een stuk haar afgeknipt. Volgens haar moeten Iraanse vrouwen zelf kunnen bepalen wie ze zijn. Ze deed dit als steun aan demonstranten in Iran... die protesteren tegen de moraalpolitie in dat land. De aanleiding is de dood van de Iraanse vrouw Masa Amini. Zij overleed vorige maand nadat ze was opgepakt omdat ze haar sluier niet correct droeg. De politie zou Amini daarna hebben mishandeld. Sindsdien zijn er veel betogingen in Iran waarbij de politie hard optreedt. Tientallen mensen zijn om het leven gekomen. In de Europa League heeft Feyenoord vanavond gelijk gespeeld. In Denemarken werd het 2-2 tegen FC Midtjylland. Feyenoord stond tot kort voor tijd nog met 2-1 voor. In de Conference League won AZ thuis met 3-2 van Apollon Limassol. AZ staat daardoor in groep E ruim bovenaan. En eerder vanavond verpletterde PSV in de Europa League FC Zurich met 5-1. Dan nog het weer. Het is helder. Het klopt af naar 10 graden aan zee en 6 graden in het oosten. Overdag is het zonnig in het zuiden en oosten. In het noorden en westen vaker wolkenvelden. Het wordt dan 17 graden.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 I never treated you, baby. This love will make me the start. No, no. I'm a going to tell me what's up, bingo. I'm a hot, make me the day. I'm a girl, I wanna make you. Baby, I'm to like, making you.